Michel Koenen met het NOS-journaal. De democratische presidentskandidaat Joe Biden wil volgende week donderdag niet in debat met president Trump als die dan nog corona heeft. Biden zelf testte gisteren weer negatief op het virus. Trump verliet een dag eerder het ziekenhuis en heeft inmiddels weer een nacht in het Witte Huis doorgebracht. Volgens zijn arts vertoont de president geen symptomen meer van corona. Er kan weer meer getest worden. De labs hebben nu voldoende testmateriaal voor 51.000 coronatesten per dag. 20.000 meer vergeleken met vorige week. De GGD heeft zeker nog een week nodig om alle extra testen ook te kunnen afnemen. Ook zal de vraag naar coronatesten verder toenemen nu meer mensen verkoudheidssymptomen hebben. In Amsterdam is afgelopen middag een buschauffeur zwaar mishandeld. Hij ligt in het ziekenhuis, zegt vervoersbedrijf GVB. Hoe het met hem gaat is niet bekend en wat de aanleiding was voor de mishandeling is ook nog onduidelijk. Op een video van een omstander is te zien dat de chauffeur op de vloer ligt. De dader schopt hem en probeert op zijn hoofd te gaan staan. De dader wist te ontkomen. Johnny Nash is overleden. De Amerikaanse reggaezanger werd vooral bekend van zijn hit I Can See Clearly Now uit 1972. En Lee Towers maakte in Nederland een cover in de jaren 90. En Nash werkte verder ook aan de muziek van films en televisieseries. Johnny Nash was 80 jaar. En Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de halve finales van Roland Garros. Op het gravel van Parijs versloeg hij de Italiaanse tiener Yannick Sinner in drie sets. De wedstrijd was pas om half twee klaar, omdat de wedstrijd ervoor vijf uur duurde. Diego Schwartzman versloeg in vijf sets Dominic Thiem, de winnaar van de US Open.